you Vegas en Likey Mikey. Dit is Bring Me The Horizon en Uno. Straks ook nog Chris Brown en Run It. You don't have to lie, know exactly where you've been. Cause you're chewing you. Nationale Loterij. Dat zijn 24 spannende krasmomenten en kans op 1 miljoen euro. Feestige geluksdagen met een Million Calendar. Iedereen is Sinterklaas met Kruidvat. Nu, stapelkorting op alle Nivea-producten. 20 bij 2, 30 bij 3 en wel 40% bij 4 stuks. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van, van, van. Krijg nu een waardebon van 10% op je speelgoed aankopen voor je volgende aankoop. Dus dat is fun voor nu en voor later. Goed idee? We leggen het voor aan een echte twijfelaar. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik, ik moet dan nu toch nog niks beslissen, hè? Nee, dat kan later. Ah, oh, oké. Merci. Fun. Play, create, party. Alle info op fun.be. Eindelijk is het zover. Black Friday weekend bij Mediamarkt. Met vanaf vrijdag dvd's aan de helft van de prijs. Met onder andere Game of Thrones, Spectre, Batman vs. Superman, Twin Peaks en Mad Max. Afspraak vrijdag in een van onze winkels of shop online op mediamarkt.be. Mediamarkt, ik ben toch niet gek? Hé, die fantastische foto die je in Thailand gemaakt hebt, hangt die al aan je muur? En die babyfoto, die wil ik nog wel eens zien. Net als die foto's van toen jij nog in je trouwkleed paste. Of staan ze nog altijd in een donker hoekje van je harde schijf of smartphone? Ga dan naar albelli.be en doe wat met je foto's. Nu, tijdelijk 20% korting op alle fotoboeken. albelli.be. Een Krak! In je vak? Alleen aan Tempelteam gedacht? Ontdek meer dan duizend interim en vaste jobs op tempelteam.be. Tempelteam! E. Wij maken er werk van. Is het leven niet mooi? Bij Planet krijg je op zaterdag 26 en maandag 28 november 15% korting op alles. Meer info op planet.be. Planet, e. thuis in huis. Het is Black Friday weekend bij H&M. Profiteer drie dagen van een uitzonderlijke korting van 20% op de volledige collectie. Laat je inspireren door de laatste fashion trends en vind je nieuwe look. Aanbod onder voorwaarden in alle Heinen H&M winkels van 25 tot en met 27 november. Bart de Raas. Je gaat mij horen brullen. Alleen niet letterlijk, maar ik ga gewoon You're Gonna Hear Me Roar van Katy Perry draaien zometeen. Ook Kungs met Don't You Know. En een M&M Big Hit CD kan je ook winnen zometeen. Luister naar M&M op school, onderweg of op je werk. Download onze nieuwe M&M luister-app of luister via MM.be, DAB of digitale tv. M&M. Het is 1 uur. Een bijzonder goede middag, Helen. Goed gebeurd. M&M Nieuws. Goedemiddag. De Raadkamer wil het proces van de kasteelmoord voor het Hof van Assise brengen met een volksjury en dus niet voor een gewone correctionele rechtbank. Stijn Sales werd in 2012 vermoord in zijn kasteel in Wingenen in West-Vlaanderen. Een van de vijf verdachten, Peter Gijzelbrecht, de schoonbroer van Sales, moet van de Raadkamer niet naar Assise. Ja, Filip Heijmans, jij bent in de rechtbank in Brugge. Dat zijn opvallende beslissingen, hè? Ja, zeker wat Peter Gijzelbrecht betreft. Die zegt al bijna vijf jaar dat hij niks te maken heeft met de moord op zijn schoonbroer Stijn Sales. Het parket denkt daar anders over en vroeg dus om hem toch voor de rechter te brengen. Maar ook de Raadkamer zegt nu dat er onvoldoende aanwijzingen zijn tegen Peter Gijzelbrecht. En dus worden maar vier mensen naar Assise doorverwezen. André Gijzelbrecht, Pierre Serie en twee Nederlanders. Dus geen Peter Gijzelbrecht. Je weet misschien nog dat hij intussen wel in de cel zit, omdat hij geheime gegevens gelekt zou hebben aan onze collega's van ter Zaken. Ja, maar voor de vier andere verdachten is het dus zeker die komen voor Assise. Wel, dat is nog niet helemaal zeker. De Raadkamer vindt in elk geval dat ze voor assise moeten komen. Het parket vond een gewoon correctioneel proces wel voldoende, omdat er verzachtende omstandigheden zouden zijn. En in dat geval hoef je niet naar assise te gaan. Maar de Raadkamer zegt nu dat die verzachtende omstandigheden toch niet zo duidelijk zijn. En dus moet het een assiseproces worden met een volksjury. Maar dat is dus nog niet zeker, want de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent gaat dat nu opnieuw bekijken en die zal definitief beslissen. In Brussel betogen bijna 20.000 mensen die werken in de zorgsector, zoals in ziekenhuizen of rusthuizen. Ze protesteren tegen de besparingen en willen een beter loon en betere werkomstandigheden. Want nu is de werkdruk te hoog. Matthias Stuil staat tussen de betogers. Met spandoeken, vlaggen en fluitjes in de aanslag trekt een bonte mensenmassa door het centrum van de hoofdstad. Ieder heeft zo zijn of haar eigen redenen om mee op te stappen. De werkdruk bijvoorbeeld. De druk wordt continu groter en ik vind wel eh, dat wij daar ook voor beloond mogen worden. Maar ook de plannen om te snoeien in de extra verlofdagen, de zogenaamde ADV-dagen voor 45-plussers, zorgen voor veel onvrede. Ik zou graag deze job blijven doen, maar zonder eigenlijk ADV-uren of extra hulp ga ik dat gewoon nooit niet halen tot die leeftijd. De regering voorziet meer dan 100 miljoen euro om zeker te zijn dat de veiligheidsdiensten in ons land kunnen blijven bellen bij aanslagen. Bij de aanslagen van 22 maart lag heel het telefoonnetwerk plat, waardoor ook de hulpdiensten moeilijk konden communiceren. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon wil nu investeren in zendmasten. En meer dan 5000 topmensen van de veiligheidsdiensten krijgen prioritaire simkaarten, zodat hun gsm altijd werkt. Er worden zendmasten bijgezet en dan de tweede gaan de veiligheidsdiensten beschikken over sim kaarten in hun gsm die prioriteit nemen op de communicatie in geval van dat er problemen zijn. Dat zijn ambulanciers, dat zijn brandweermensen, dat zijn politiemensen. Dat geldt voor de politici die dan op dat moment een rol hebben bemiddelingsorganisatie Moderator die gesprekken tussen daders en slachtoffers van een misdrijf bijeenbrengt voor deze week campagne. De organisatie wil mensen doen stilstaan bij hoe we omgaan met conflicten. Annemie, die de moordenaar van haar broer ontmoette via bemiddeling, vertelt hoe dat voor haar was zo'n gesprek. Ik ben terug, de Annemie, tussen hè, aanhalingstekens van ervoor. Ik kan terug lachen. Ik kan met, met de, de herinneringen, de mooie herinneringen van mijn broer koesteren. En niet de foto's die ik gezien heb van de autopsie en hoe dat hem er lag en al de misère rond dat proces. En hiermee begon het nieuws. De raadkamer wil de kasteelmoord voor het Hof van Assise brengen met een volksjury dus. Het is droog en wisselvallig, temperaturen tot 14 graden. Ook morgen blijft het droog, maar het wordt dan wel frisser. Zondag kan het regenen. Door een betoging in Brussel vermijd je met de auto beter het centrum en de kleine ring. Richting Zuid zijn de Rogier, de Kruidtuin en de Mantoetunnel ook afgesloten. Vertraging op de E17 van Antwerpen naar Gent ook tussen Lokeren en Beervelden door wegenwerken op de linkerrijstrook. En op de buitenring rond Brussel gaat het ook traag tussen Strombeek en Wemmel. en Jamie en Commons. Bart's belegde broodjes. Bart's belegde broodjes. Ja, vandaag mag je dat wel heel letterlijk nemen, want het is zo druk geweest deze voormiddag. En met onder andere de voorbereiding voor de M&M 1000 die binnenkort van start gaat. Ik had nog geen tijd gehad om te eten aan het eten tijdens de, sorry, tijdens de uitzending. als je zo af en toe een smakje te veel hoort of zo, mijn excuses. Maar dus belegde broodjes, heel erg letterlijk op dit moment. Er zit salami en smeerkaas tussen. Maar ik heb natuurlijk ook mijn heel gekende belegde broodjes bij. Twee heb ik er en tussen elk broodje zitten twee platen. Jij mag kiezen welke van de twee er op de radio komt. Hey. Als je nu een 1 sms naar 6050, dan krijg je deze twee platen zometeen op de radio. Die Love Lockdown van Kanye West, die je net hoorde, en ook Dario G met Sunshine. Twee. Hola. wil je liever broodje 2, dan kies je voor Aiken en Smack That en ook deze. Funky Green Dogs en Fired Up. welke van de twee mag het zijn? Als je één sms naar 6050, dan krijg je dus die eh, Love Lockdown van Kanye West en ook Dario G met Sunshine. Als je twee stuurt, krijg je Smack That van Aiken en Fired Up van de Funky Green Dogs. Eén of twee naar 6050. Another day, another waarborg op meubelen van Krevelkeukens. Krevelkeukens, mijn droom, mijn keuken. Het maakt niet uit hoeveel goud je draagt. Om echt te stralen, volstaat feeling. Jingle all the way met onze Feeling Gold Luxury. Boordevol partyjurken, exclusieve juwelen en onvergetelijke reiservaringen. Het beste van alles voor 2017. Vertrouwen. Dametje. ja? Eh, zou jij me kunnen laten weten wanneer we bij de halte van de videotheek zijn? Je weet niet waar dat je moet afstappen. Dat is zo jaren negentig. Oh. Ja, dankzij de app van de lijn weet je toch altijd waar dat je moet afstappen? Cool, een, een wat? Een app. Een app. app, ja. Download nu de gratis app van de lijn en je bent helemaal mee. Nu zondag zijn IKEA Honjoel en Zaventem open van 10 tot 18 uur. Je vindt er al massa's ideeën voor de feestdagen. Meer info op ikea.be. Goed, Bjorn, eh, wat is de achternaam van Napoleon? Dolly Parton? Nou, kom maar terug in september, jong. Laat een verstopte neus je dag niet verpesten. Otrivine maakt je neus vrij in enkele minuten bij verkoudheid of sinusitis. Geneesmiddel met xylometazoline hydrochloride. Geen gebruik langer dan vijf volgende dagen zonder medisch advies. Niet gebruiken bij kinderen onder 12 jaar of tijdens de zwangerschap. Lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw apotheker. Bij bol.com geldt gratis levering vanaf 20 euro. Ik zal het even demonstreren. Ik bestel een loopfiets van 11,99 euro, theelichtjes van 3,79 euro, een deodorant van 5,29 euro en een hamer van 7,49 euro. Dus in totaal zit ik aan... Uh, neem het van mij aan. De levering is gratis vanaf 20 euro. Bol.com, de winkel van ons allemaal. M&M. Music and more. Ik zag je zitten en ik zag je zitten. Simpel als zij is aan me, ik betaal geen mij. Maar dat vond ze lastig. Even sympathiek als dat ze knap is. Want dat zijn twee vliegen in één klap. Ze zien meteen wie voor haar zit, niet de artiest. ze wie niet zijn afzien, nee. Ik zei, het is al laat, ik ga niet alleen. Zij zei, goed idee, ga maar mee met mij. En ik zei haar, ik weet niet of ik ben wat je zoekt. Maar ik denk dat ik al gevallen ben en dat het je niet meer hoeft. Ik absorbeer het veel van nu als jij het krijgt van mij. Nu wil ik all the way, and all the way wilt jij. you want It's a soft fire. Maar ik denk dat ik al gevallen ben en dat je niet meer hoeft. Ik absorbeer het even veel van nu. Als jij het krijgt van mij, nu wil ik all the way. En all the way wilt jij. Ja, maak me los. Ik moet niet lang in je ogen kijken. Of je kunt u bij me sluiten deur. Zet zo fijn. Zet zo fijn. not the death. In the blood and the breakouts. You're always there to call up. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid. Yeah, you understand. Yeah, like no one can. I know that we don't look like much, but they don't stand a chance like us. 16, and you never even judged me. Matter of fact, always thought you were too cold for me there in the caravan. All the nights we've been drunk on the floor, but yeah, you understand, yeah, like no one can. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when I'm with you. I'm amazed by the things that you would sacrifice just to be there for me. How you cringe when you sing, out of tune? The air Yeah, it's everything. So don't change a thing. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when I is uh, zes voor half twee. En eh, we gaan naar Maasmekkelen bij Karim Azouzi, 35 jaar. Dag Karim. Hi Bart. Karim, je bent een eh, zelfstandig koerier, veel op de baan dus. Wat zit er op dit moment van achter in de laadbak? genoeg. <laughs> dat is het beste antwoord dat ik al ooit gekregen heb daarover. Genoeg. wat voor soort spullen, of mag je daar niets over zeggen, is het geheim. Nee, eh, nee het, zijn allemaal, eh, het is allemaal eh, geneesmiddelen, dus ook ah, in het algemeen. Ja, en die breng je dan naar, naar apothekers en zo? Ja, ja, ja, ja. ja. Alright. Oh, Veel naar de radio luisteren. Netjes van medicijnen kunnen krijgen, hè? Ah ja, tuurlijk, ja, uiteraard. Bedoel, mocht jij er niet zijn, Karim, mocht jij er niet zijn, de wereld zou een, een hele slechte plaats zijn zonder medicijnen en zo. Waarvoor dank. Voilà. <laughs> zeg maar, Karim, ik kan wel veel naar de, naar de radio luisteren dan, dat is wel een voordeel. En je wou nu graag een broodje 2. Dat zijn ook de meeste mensen trouwens die dat ge hebben. Dus Aiken met Smack That en Funky Green Dogs met Fired Up. Waarom? Eh, die vond ik het lekkerste. Ja. En vooral Aiken dan? Of vooral Funky Green Dogs? Eh, sorry, nog een keer? Vooral Aiken of vooral Funky Green Dogs? Welke van de twee? Nee, nummer 2. Uh, Smack That. waarom? Het brengt eh, oude herinneringen mee. En voor eh, mij gaat eh, de volgende zeker naar nummer 2. Eken. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Je, je, hebt misschien nog toch heel even kort uitleggen. Je hebt dus eigenlijk twee platen gekozen. Hè? Dus je hebt. Je hebt, het is ja, Misschien is dat allemaal veel te ingewikkeld. Dus Smack That en ook Fired Up van Funky Green Dogs. Heb je allebei gekozen, maar je krijgt er dus alle twee. En ik heb nog veel beter nieuws, want we beginnen met Smack That. Is het goed, Karim? Helemaal geweldig. Voilà. Karim Azouzi Maas Mechelen, nog een hele fijne koerierdag. En dit is echt een voor jou, alsjeblieft. Super, dankjewel. Groetjes, bye bye. I see the one, could she be that lady? feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bring you over. Look back and watch me smack that hack all on the floor. Smack that hack, give me some more. Smack that hack till you get sore. Smack that hack, oh. Smack that hack all on the floor. Smack that hack, give me some more. Smack that hack till you get sore. Smack style, ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys wardrobe intact now. I feel it, do and crack now. Ooh, I see it, all that back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bring it over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh. Smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get sore. Smack that hat, oh. Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on you can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles. Looking like one of them pretty cat dolls. Trying to hold my back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Rush from the club to the crib's like a mile away. am more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if he gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, Carl! feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Like possibly been you over. Look back and watch me smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get so. Smack that hat, oh, oh, oh. Smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get full. Smack that hat. Eminem's rolling, D and M rolling, boo and oh marvelous, and them rolling. Women just. Big booty rolling, soon I'll be all in them and flowing deep. Hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping up and see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Impossibly bend you over. Look back and watch me smack that neck all on the me some more. Smack that hat till you get so. Smack that hat, ooh. Smack that hat all on the floor. Smack that hat, give me some more. Smack that hat till you get so. Smack that hat, ooh. Eerste belegje van eh, broodje 2 Eken en Smack That. Maar er zitten dus altijd twee platen tussen elk broodje. En dit is nummer 2, de keuze van Karim. Funky Green Ducks en Fired Up. Music and more. When I see you, you make me lose all control. Like a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I wait there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together. No, I won't be alone. Well, when I see you, you make me lose all a fire burning deep in my soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a diamond of gold. And when I hear you calling, it's like heaven. I will be there forever till I'm out of the cold, yeah. And when I hear you calling, I'm in heaven. We'll be there together. No, I won't be alone. 90 Funky Green Dogs en Fired Up zou die misschien ook in de M&M 1000 terechtkomen. Je hoort het vanaf eh, zondag 4 december. Zometeen Calvin Harris, maar eerst die betoging in Brussel. Die is nog altijd aan de gang, dus je vermijdt met de auto beter het stadscentrum. de kleine Brusselse ring is er wel opnieuw verkeer mogelijk in de drie tunnels. De Rogier, Kruidtuin en Madoutunnel richting Zuid. Vertraging op de E17 van Antwerpen naar Gent tussen Lokeren en Beervelden, want ze zijn daar aan het werken op de linkerrijstrook. En het gaat ook traag op de E313, Hasselt-Antwerpen tussen de parking in Randst en Antwerpen-Oost. Bart De Raas. de One at least I did my way. lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 met een Stay With Me. De politie meldt een ongeval op de buitenring rond Brussel in Tervuren. Net na de Leonardtunnel kan je daar maar moeilijk voorbij. Daar staat een file. Zometeen de man van het moment. Dat zeker van deze week, maar eigenlijk ook van het jaar en de voorbije jaren. Stamman, Saman. Een succesvol eerste album, een nieuwe hit en binnenkort zijn eerste concert in de Lotto Arena. Maar op woensdag 30 november geeft hij speciaal voor M&M een exclusieve showcase. Kom naar Winterpret in Brussel voor de exclusieve showcase van Lotto Lost Woensdagavond 30 november op de Grote Markt in Brussel. Alle brave kindjes mogen gratis mee op vakantie met Nekkerman. Oh, Sinterklaas, maar alle niet-brave kindjes ook hoor. Ja, natuurlijk. Actie geldig tot en met 6 december. Uw boodschappen voor de laagste prijzen. Bij Colruyt is dat ons vak. Voor de eh, producten zoals zalm of garnalen of witloof veranderen de prijzen bijna elke dag. Hè? Hoe doet Colruyt dat dan eigenlijk om altijd de goedkoopste te zijn? Wel, bij Colruyt vergelijken we elke dag alle prijzen, ook tijdens de feesten. En indien nodig verlagen we onze prijs. Zo maken wij het verschil. Colruyt, dat is uw garantie voor de laagste prijzen. Krevelkeukens. Droomt u van een keuken op maat die de tijd trotseert? Steeds 10 jaar waarborg op meubelen van Krevelkeukens. Krevelkeukens. Er is Black Friday weekend bij H&M. Profiteer drie dagen van een uitzonderlijke korting van 20% op de volledige collectie. Laat je inspireren door de laatste fashion trends en vind je nieuwe look. Aanbod onder voorwaarden in alle H&M winkels van 25 tot en met 27 november. Morgen is Black Friday bij Dreamland. Black watte? Black Friday. Ja, schatteke. Morgenavond tussen 5 en 9 krijg je bij Dreamland 10% korting op alle speelgoed. En ook in de webshop. Dreamland! Alles wordt lekker! Als je speelt. Voorwaarden op dreamland.be Helemaal. Wij zijn allemaal antibiotica. En wij hebben klachten. Ja. Ik ben genomen zonder dat ze een dokter hebben gezien. Wow. Ah. Oh. Ja, en met mij zijn ze veel trap gestopt. Allee, joh. En mij is iemand gepakt tegen een valling. Dat kan niet. Als dat zo doorgaat, dan helpen wij binnenkort niet meer. Nee. En hij zal ons wel nog van doen kunnen hebben, nee? Zorg dat antibiotica nog werken als je ze echt nodig hebt. Gebruik ze goed en enkel als het moet. Lees meer op gebruikantibioticacorrect.be Max is verdrietig. Bij hem thuis kochten ze een million calendar van de Nationale Loterij. En nu mag iedereen elke dag tot aan kerst om de beurt een venstertje openen en een vakje wegkrassen. Behalve Max. Zeg Max, wat scheelt er, jongen? Honden kunnen nu eenmaal geen venstertjes openen. Gelukkig zag hij net zijn staart. Nu is hij terug blij. De Million Calendar, dat zijn 24 spannende aftelmomenten en kans op 1 miljoen euro. feestige geluksdagen met de Million Calendar. M&M Music and More. I thought that you would never let me go. Candy, life feels cold without you to hold. Candy, I love the way we loved until the break of dawn how you got enlightened by the sun. tell me that you want me, tell me that you need me. Turn around, turn around, candy. You know I need. show. dat is toch die ene, die acteur daar? Ondertussen zeggen we Stan van Samang, dat is die kerel die een paar keer het Sportpaleis uitverkoopt. Ja, love Stan van Samang we heel hard houden van Stan van Samang hier bij M&M. Want het is gewoon een grote artiest. En hij staat morgen en zaterdag in het Sportpaleis in Antwerpen. Ehm, en om dat te vieren doen we nog eens van Steracteur Sterartiest hier. Al de hele week kan je luisteren in de ochtendshow naar de nieuwe versie van Steracteur Sterartiest. Met drie acteurs. Met eh, Ruud Beekmans, onder andere bekend van uh, Wat Als bijvoorbeeld. En eh, ook wel van ehm, Safety First. Lenen Dievel, Kata Thuis. En Rick Verheijen, Jay Vleugels van... Eh, dingen zijn, Cowboys. Eh, die drie gaan eh, morgen de finale spelen. Je hebt erop kunnen stemmen de voorbije week. Jouw punten tellen mee. En ook de punten van Stan van Samang zelf. Want hij gaat morgen uiteindelijk de winnaar kunnen bekendmaken. En mag ook zelf uiteraard bekendmaken wie. En dan staat hij dus in het Sportpaleis. Zowel morgen als zaterdag. zaterdagavond zijn we er ook live bij. Van 4 uur s middags kan jij, hoef jij niks te missen. Want Tiborenaar en Dorian Ausums zijn live uit vanuit het Sportpaleis. show. wel als een vrijdag, toch? Friday I'm in eh, van de of 2016. Waarom voelt het als een vrijdag? Omdat er goede muziek op de radio is, eh, zoals die The Cure met Friday I'm in Love. En ook omdat de zon schijnt, uh, hier toch in Brussel. En omdat je een CD kan winnen. Een CD met daarop de allerbeste hits van het afgelopen jaar. Ook Netsky staat erop met Work It Out. Die ga ik nu draaien. Wel één woord weggekrast. Als je me dat kan sturen naar 6050, dan win je zo'n MM Big CD met de beste van het afgelopen jaar. Twee schijfjes vol. Welk woord is er weggekrast? Laat het weten. 6050. Don't you walk away. too much of me. Can't you understand?